Jobboot met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de overwinning opgeëist van het referendum over uitbreiding van de presidentiële macht. Hij deed dat nadat bijna alle stemmen waren geteld. Van de Turkse kiezers stemden ruim 41% ja en bijna 49% nee. De opkomst was met 86% hoog. De uitslag van het referendum kwam verrassend snel... omdat het tellen van de stemmen soepeler verliep dan verwacht. De president van Turkije krijgt met de grondwetswijziging meer macht... ten koste van het parlement. Zo kan de huidige president Erdogan aanblijven tot 2029. De grootste Koerdische oppositiepartij, CHP, vecht de uitslag van het referendum aan en eist hertelling van de stemmen. Volgens de partij is er op grote schaal gesjoemeld met stembiljetten. Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet in Dordrecht, die was afgelast wegens veiligheidsrisico's, gaat toch door. De partij heeft voor morgen een andere locatie gevonden, nadat de eigenaar van het eventcenter het evenement had afgelast. Hij deed dat nadat hij advies aan de politie had gevraagd. De eigenaar was bang voor relletjes. De afgelopen dagen kreeg Forum voor Democratie mailtjes en telefoontjes van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij. De bijeenkomst in Dordrecht is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Het Duitse leger koopt de komende vijf jaar 100 Leopard-tanks terug. De tanks staan voor het grootste deel in de opslag bij de fabrikant, die ze gaat opknappen. Volgens de krant Bild am Sonntag kost de aanschaf en opknapbeurt van de tanks zo'n 760 miljoen euro. De krant baseert zich op een uitgelekte brief van het Duitse ministerie van Financiën aan de Bondsdag. In 2023 moeten alle 100 gemoderniseerde tanks weer in bedrijf zijn. In het oosten van Mosul hebben Iraakse christenen voor het eerst in drie jaar weer Pasen kunnen vieren. Vanochtend luiden de klokken van tientallen kerken. Mosul kwam in 2014 in handen van IS. Christenen werden gedwongen om zich te bekeren tot de islam, geld te betalen voor bescherming of anders de stad te verlaten. Veel mensen kozen ervoor om weg te gaan. In januari heroverde het Iraakse regeringsleger Oost-Mosul. IS heeft nog wel altijd het dichtbevolkte centrum van West-Mosul in handen. Het weer vanavond en vannacht eh, hier en daar regen. Temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. En mogelijk voorstaande grond.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 hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1224. Mijn naam is Berro Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen eh, met eh, een nieuw werkje. Eh, voor dit programma zelfs twee in het eerste uur. Maar het nieuwe werkje, het eerste werkje, is, dat heet Shanti Samsara van Ricky Key. dat is eigenlijk eigenlijk is dat geen, ehm, geen cd. Nee, het is eigenlijk een boek met cd's. Het is een dubbel cd, maar er zit een heel boek zit eromheen. Dat is ongelooflijk. En dat heb ik eh, in die 20, 25 jaar dat ik dit programma maak... heb ik dat eigenlijk nog niet eerder gezien dat het zo'n lijvig werkje is. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Dat kan ik niet gaan vertellen, want dit is een muziekprogramma. Ik zou zeggen, bekijk het zelf even, want op de website peacefulradio.info, daar staat de, het verhaal, de achtergronden van Shanti Samsara van Rikiki. Ik wens je heel veel luisterplezier. may have forgotten, her song is still sung. No need to steal what she freely gives. No need to fear when she only knows love. Rani, and you're listening to Peaceful Radio. Manaya, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.anayamusic.com. Thank you. kumazuma ya kumazuma This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.